uur. Gert geluk met het NOS Journaal. De autoriteiten niet verantwoordelijk zijn voor de problemen met Rohingya-migranten in de Golf van Bengalen. De vluchtelingen komen uit Birma, maar het land erkent de moslimminderheid niet. De afgelopen dagen zijn ongeveer 2000 vluchtelingen opgenomen in Maleisië, Thailand en Indonesië. Die landen willen praten over de vluchtelingencrisis, maar Birma voelt daar niets voor als het woord Rohingya valt. In de Amerikaanse stad Seattle is opnieuw gedemonstreerd tegen de plannen van Shell om te gaan boren in het Noordpoolgebied bij Alaska. Honderden betogers voerden actie in bootjes en kano's. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als olievrije toekomst en klimaatgerechtigheid. Milieuorganisaties zijn bang dat de olieboringen schade aanricht aan de natuur in het gebied. In Groningen begint netbeheerder Enexis vandaag aan de reparatie van kapotte straatlantaarns. Sinds donderdagavond wil de straatverlichting in een groot gebied in de provincie Groningen overdag niet meer uit. De reputatie zou morgen beginnen, maar is een dag naar voren gehaald. Indexis gaat 200 schakelklokken vervangen en hoopt daar maandagavond mee klaar te zijn. Een school in Mexico moet een schadevergoeding van 38.000 euro betalen aan een gepeste leerling. Volgens het Hoge Rechtshof zette een lerares van de privéschool leerlingen ertoe aan om een klasgenootje van zeven te pesten en te slaan. De moeder van het kind begon een rechtszaak. Het Hof wil met de uitspraak een voorbeeld stellen. Op een veiling in New York is een gitaar waarop George Harrison heeft gespeeld... verkocht voor omgerekend 430.000 euro. De gitaar, een Master Sound, was het topstuk van de veiling. Toen Harrison in 1963 zijn oude gitaar liet repareren... kreeg hij de Master Sound mee als leengitaar en hield hij het instrument. Hij speelde erop tijdens concerten van de Beatles in 1963... in die periode waarin de band doorbrak. Koningin Maxima is vandaag jarig, ze is 44 geworden. Zoals gebruikelijk is niet bekendgemaakt hoe de koningin haar verjaardag viert omdat het zondag is, wordt er pas morgen voor haar gevlacht.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 Ik ben begonnen met Striking Matches en Hanging on a Lie. Jenna Kramer heeft haar vriend gevonden in I Got The Boy... en de brothers Osborne besluiten nog wat langer te blijven. Stay a little longer. Ik kan het me ook helemaal voorstellen bij het luisteren naar de leuke muziek in het eerste uur. Waarna ik het in het tweede uur nog eens dunnetjes overdoe. paper honeymoon in Jamaica. She's a lucky girl. You look so grown up in your black tux from a ball cap and a pickup. Seems like another world. You and me and our big dreams falling in love.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 De original is van de godfather van de country, Hank Williams Sr. En natuurlijk is er aandacht voor materiaal uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moorer, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar achtste album nadat ze midden jaren 90 debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer. Haar meest recente album Kraus dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album Down to Believing. Deze uit North Carolina afkomstige formatie vertolkt bluegrass en traditionele country. En dat doen ze niet verkeerd. Luister maar naar Dixie Darling. Volgens mij is dit eigenlijk een song van Carleen Carter. Spencer Branch. maand. Rodney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene als begenadigd singer-songwriter. Als songwriter vind ik hem zeer geslaagd en dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met wie hij ook vele jaren getrouwd was, Vince Gill en vele anderen. Stars on the Water is zijn eerste hitje. We schrijven 1981. just like stars. Cathy Nicholas is nog geen twintig en is toch al een verdienstelijk singer-songwriter. De uit Liverpool afkomstige zangeres heeft al diverse prijzen in de wacht gesleept. En dat ze tot veel in staat is, blijkt via de song Sweet Talk. Well, I don't mean to sugarcoat things, but you're so sweet, you make my heart sing. But it was only a fling. And I don't know what's inside your mind. I know you're scared, you're acting cruel to be kind. But you ought to think twice. Cause for me, and monkey do. Pack your bags, cause we are through. Crossroads, Kees de Haan. Wat blijft er meer over dan huilen als het verlies in zijn volle omvang doordringt? Hank Williams bracht in 1949 al verslag uit van een donkere nacht... waarin liefdesverdriet de slaap verdrong. Williams' gitaar snikte mee en zijn bijna gesproken stem maakte pijn des te indringender... I'm so lonesome I could cry. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind album Honky Tonk Frontier van Weldon Henson kun je omschrijven als feel-good country muziek. Muziek waarbij je een pilsje open kunt trekken. Helemaal niets mis mee. Honky Tonk Feels Right is daar een uitstekend voorbeeld van. wasting time. You know, it didn't seem like very long ago. We were young. But here we sit, it's a way of life. Shooting bull, hanging out all night, and just wondering how. Without a care in the world except for here and now. gift on one more time. A cold beer, neon lights, nothing new feels the same. Watch your life just pass away. Honky tonk, another night. Honky tonk, it feels right. Real nice, seems fine. I'll be feeling low and wondering why. We'll do it all again right here tomorrow night. real nice, seems fine. Yeah, baby, honk it, tonk feels right. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zoals iedereen inmiddels wel weet heeft Jacqueline van de Grient Kes on Delivery verlaten. Een van de vele fraaie songs die ze met Cash heeft opgenomen is Preachin'. De Ranch Girls en de Ragtime Wranglers trekken ons mee naar het verleden toen de dancehalls overal te vinden waren in Tennessee. Op zaterdag was het feest. Tennessee Saturday Night. Change of Key bracht in 2012 het fraaie dubbelalbum When I Call Your Name uit. Een van de mooiste songs vind ik nog altijd An Old Suitcase Filled With Yesteryears. Crossroads. on Saturday night. Saturday night. They don't go native on a Saturday night. They don't go native on Saturday night. Case de each other, a true companion. happening to his wife. A lifetime of hope, love, and fears in his old suitcase filled with yesteryear. tragedy that's happening to his wife. Bretton Woods is een Scandinavische band die sinds 2004 bestaat. All Cross the Mainstream is onlangs verschenen. Pickup Truck was meteen een song die mij opviel en ik wil die song graag met je delen. the other day is het favoriete album van de maand. Alison Morers huwelijk met countryzanger Steve Earle liep stuk... en ze bleef als alleenstaande moeder van een kind met beperkingen achter. Geen wonder dat ze weinig tijd had om aan haar carrière te werken. En een mirakel dat er zo'n mooi album uit is voortgekomen. Die gebeurtenissen klinken nadrukkelijk door in de teksten van Down to Believing. Haar huwelijksperikelen gooit ze eruit in Thunderstorm Hurricane. Aan het einde van elk uur probeer ik steeds een toepasselijke titel te vinden. En met Good Set Memories heb ik er weer een gevonden. Don Slits zingt deze song. Het eerste uur was goed qua muziek, maar jammer dat het alweer voorbij is. Ik ben zo weer terug met nog een heel uur country. time is when you said forever you'd be mine. I see you smiling as I watch you drive away. You'll be back real soon, I hear you say. It's a good sad memory. never meant. I read your letter that you wrote to say goodbye. I sat there certain sure that I would die from a good heartbreak. Now it's a good tear rolling down my cheek. Well, sometimes I think my life has sprung a leak.